Een hele goede avond en welkom op het geboortefeest van Soundwave. Soundwave. Dit, dit, dit is jouw host voor vanavond, Christophe Minten. Hallo, dag mensen allemaal. Eh, let's tune in met Soundwave. Eh, beste mensen allemaal hier, dit is het lanceringsevent van Soundwave. Miguel's babytje. Eh... Uh, iets voor de alle zekerheid te vertellen. Jullie kunnen allemaal iets, eh, iets vertellen aan Miguel hier aan deze eh, studio. Eh, op de, in de gastenboek iets eh, noteren niet, maar al sprekend inspreken. Uh, voorts is ook het concept van peters en meters. Zoals je weet, elke baby heeft een peter en een meter. En Miguel wil ook graag voor zijn baby Soundwave een peter en een meter hebben. Miguel, wat houdt dat precies in eigenlijk, peter en meterschap? Ja, ja, eh, ja ik heb het even luider zetten, denk ik, want anders horen jullie me niet. Eh, dus inderdaad, eh, je hebt het goed aangekondigd. Soundwave, pasgeboren kindje of project waarmee ik kan doen wat ik allang wilde. voor mij het beste van twee werelden eigenlijk. anderen zichzelf laten versterken, motiveren en tegelijkertijd anderen zichzelf eh, sorry, en tegelijkertijd geluid opnemen, bewerken en radio maken. Wat ik gaandeweg nog meer heb geleerd bij het maken van podcast, voor samenspel onder andere, is dat verhalen niet alleen krachtig overkomen, maar ook verbindend zijn voor de omgeving anderen zichzelf uh, laten versterken door hun verhalen met zichzelf of eh, met anderen te delen en daar een stukje aan mogen bijdragen, dat is waar ik het voor doe. En jij was er toen ook bij, bij Villa Tempores een paar weken geleden, eind eh, januari, hè, de 27e. en een 98, jarige persoon, als je dat nog weet, die enthousiast vertelde over een cruise die hij vorig jaar maakte met zijn dochter. Hij herinnerde zich een optreden waarvan hij zo hard genoot. Wanneer hij Don't Cry For Me Argentina hoorde, was zij hij ontroerd en herbeleefde dat moment. Ik weet niet of je dat nog herinnert. Ja, dat, is wat mij raakt. Uh, en Soundwave inderdaad heeft een betere meter nodig. Nu, wat wil dat zeggen, hè, op, op jouw vraag te antwoorden? Eh, dat beslist de beter of de meter zelf. Eh, je mag je beter meterschap zelf invullen hoe dat je het wilt. laat me gerust weten hoe jij dat ziet, zodat we dit op elkaar kunnen afstemmen. Kan jij je helemaal vinden in wat Soundwave doet? Voel jij je ermee verbonden? En of wil je eh, meedenken met de toekomstplannen en wil je graag Peter en of meter zijn van Soundwave? Schrijf dan voor half tien vanavond, dus eh, vandaag, jouw naam en contactgegevens op een papiertje. Die eh, liggen daar in de hoek. Ja, ik kijk niet ja, aan andere richting van de mensen. Ja, dus in de hoek, ja, daar staat een doosje. En er staan twee doosjes, een Peter en een meter doosje. en daar kun je dan de gegevens achterlaten. En tussen half tien en kwart voor tien vanavond dan worden de namen namen bekendgemaakt. Dus eigenlijk iedereen kan beter of Meter worden? zeker. En eh, ik zeg het, er zijn geen verplichtingen aan, geen voorwaarden. Het is gewoon wanneer dat ze zich aanmelden en, en ik kom dan met hen in contact, dan kunnen we beter op elkaar afstemmen. Want ik neem aan, sommigen die willen gewoon aanwezig zijn bij evenementen, dat is even goed. Anderen willen misschien iets bijdragen, dat, dat, dat laat ik volledig aan hen. En eigenlijk eh, het gastenboek, eigenlijk, het audio-gastenboek. Kun je daar iets meer over vertellen? Wat, wat, verwacht je van de mensen dat ze hier spontaan naar je toe komen om iets te vertellen? En dus- wat dan, te vertellen? Dus er eh, zijn twee mogelijkheden. Of, of, twee, ja, mogelijkheden, pas op, ze kunnen ze alle twee doen. Het ene is radio maken, dus wat ik hier zelf bezig Wat wij nu aan het doen zijn eigenlijk. hè? Eh, liedjes aankondigen of zo bijvoorbeeld, of afkondigen. Een interviewtje, dat mag ook. of, of gewoon wensen, wensen de wereld insturen of zo. Ik heb hier een opnameapparaat. de laptop die is aan het opnemen. Dus als iemand zegt, oh, ik wil het graag het inspreken of zo, dat mag, hè? voel je vrij. Eh, oftewel mogen ze tot eh, nu zondag, hè, zondag uh, de 3 derde, maart is dat zeker, 3 maart, eh, mogen ze ook via WhatsApp iets inspreken. Als ze zeggen, ja, die micro en zo, ik vertrouw dat allemaal niet, ik, ben een beetje bang, dat mag ook. Ehm, dan kunnen ze gewoon iets inspreken in WhatsApp of zo en doorsturen naar mij. Hè, naar nou, mijn nummer, ik ga het nog even verhalen, voor degenen die het nog niet weten, 0476 744 135. En daar kan je je berichtje achterlaten. En dan gaat dat achteraf mooi gebundeld worden, al die audioverhalen en dat, of dat gastenboek. En, eh, en dan wordt dat op de website gezet. Dat, is geboorte, ah nee, dat nummer staat ook op het geboortekaartje, denk ik. Ja, ja, dat staat overal op de banner. Dus normaal is niet je ook we <laughs> enige gehangen hebben. Eh, aan de overkant is er een banner. Eh, daar staat mijn nummer sowieso ook op. Oké, En op de uitnodiging normaal ook. Oké, dus mensen hier, oh, en mensen die nu aan het luisteren zijn op dit moment, die iets willen inspreken, altijd welkom. Kom maar bij Miguel en, die kunnen, hij neemt het bij, voor u op. Oké, dan gaan we verder met het volgende nummertje. Ik weet niet precies welk nummer het wordt. The Kids. There The Kids. next time. En daarna maakt Rob zich klaar, denk ik. Voor, of, of, een interviewtje of zoiets, ik weet niet meer. ja, We zullen zo meteen bekijken. We zullen eerst luisteren. Misschien dat hij eerst iets wil spelen gaan. Ja, oké. Ja, goed. Ja. Dat is een andere nummer. Ja, <laughs> dat is de andere spelers die erg. Beachers, Eric Clapton, Forever Man, How Many Times? wat hij gaat spelen gaat een verrassing zijn. Kom, hè? Rob, begin er maar aan. En veel succes. I can feel it coming in the air tonight. Oh Lord, I've been waiting for this moment for all my life. Oh Lord, can you feel the sound wave coming in tonight? Oh Lord, told me we were drowning, I would not lend a hand. I've seen your face before, my friend, but I don't know if you know who I am. But I was there and I saw what you did, saw with my own two eyes. You can wipe up that grin. I know where you've been. It's all been a pack of lies. I can feel it coming in the air tonight. Oh Lord, I've been waiting for this moment for all my life. Oh Lord. I can feel the wave coming in the air tonight. Oh Lord, I've been waiting for this moment for all my life. Oh Lord, oh Lord, oh Lord. Well, I remember, I remember, don't worry. How could I ever forget? It's the first time and the last time we ever met. But I know the reason why you keep the silence up. No, no, you don't fool me. The hurt doesn't show. Pain still grows. I'm no stranger to you and me. I can feel it coming in the air tonight. Oh Lord, I've been waiting for this moment for all my life. Oh Lord, I can feel it coming in the air tonight. Oh Lord, I've been waiting for this moment for all my life, oh Lord. I can feel it coming in the air tonight, oh Lord. I've been waiting for this moment for all my life, oh yeah. I can feel it coming in the air. been waiting for this moment for all my life. Oh Lord, oh Lord, oh Lord. En voilà, dan gaan we nu even een interviewtje houden met Rob. Ik heb al verteld dat Rob Diake is in Duffel. Eh, hoe lang al? Ik ben eh, in 2016 gewijd. Ik ben slecht in wiskunde, maar ik weet wel dat het in 2016 gebeurd is. Kleine zeven jaar dus, <laughs> en wat houdt eigenlijk die job precies in, Diake? Ja, ik zeg wel eens tegen mensen, als ik mij in liturgisch gewaad uitdos, wat ik voor vanavond natuurlijk niet gedaan heb, dan zie je niet veel verschil met een priester. In de, dat gaat over de katholieke kerk in dit geval. Dus het gewaad is, is nogal gelijkend. Er is wel een verschil, maar dat is voor de kenners het verschil. Hè? <laughs> Als je toevallig een, een, een bedienaar in een, in een viering bezig ziet met een schuine stolen, een soort schuine streep over het lijf, dan heb je te doen met een diaken. Mhm. Als je iemand ziet met twee lange lijnen naar beneden toe, dan heb je een priester. En ook de kleur is misschien anders? kleur is, is gelijk want de liturgie wil juist al die elementen, elementen gelijk brengen. Maar de kleur blijft gelijk, maar de vormen zijn verschillend. En zo kan je soms een priester onderscheiden van een diaken. Maar voor de gewone mens zou ik zeggen: een diaken mag trouwen. Ik heb het dan maar snel gedaan. <laughs> en daar zijn wat kinderen uit voortgekomen. Hè? Dat is mijn eerste parochie, zo zou ik kunnen zeggen. ik, heb, ik heb een groot gezin, dus daar kun je, kun een kerk mee vullen. en kom die elke week naar de mis? Wel, elke week mis, waar gebeurt dat nog elke week de mis? Hè? In ieder geval niet in de kerk waar we naast wonen. Daar is het ah. Eh, één keer in de maand. En, ik moet eerlijk zeggen, het is zoals het is. Dat zal binnen drie vieringen zelfs niet meer één keer in de maand zijn, maar niet meer. Maar de kerk wordt voor vele andere doeleinden gebruikt, ook door mij als diaken. Ah, zo. Dat is ongeveer gelijkaardig hier met de Heilige Hartkerk hier in de buurt. Hè? Eh, ik heb ook een beetje gegoogeld ik, en heb op jouw website gezien dat u zich bezig bent, bezig bent met een project Unconditional. Kunt u daar iets meer over vertellen? Ja. Want ik heb eigenlijk bepaalde eh, steekwoorden op, die mij opvielen. Verdieping, verbinding. Eh, het is ook iets spiritueels eigenlijk, hè? heb ja. ik de indruk. Zeker. Dus als, zoals ik al zei, als de misvieringen opdrogen, hè, om het beetje theologisch te zeggen, als de eucharistische honger gestild is bij de meeste mensen, dan moeten we zoeken naar nieuwe wegen. En die nieuwe wegen, waar nog wel honger is, en wat eigen is aan de mens, is dat hij spiritueel is. Ik weet wel dat heel veel mensen dat, dat negeren, dat, die spirituele aandrang, en door een goed druk leven dat ook naar beneden kunnen houden. Maar als je de mensen de kans geeft, ontdekt je zeer snel dat de mensen allemaal spiritueel zijn. Ze zijn zoals het ware gecodeerd. En dan denk ik, kijk, <clears throat> als we dat niet meer klassiek kunnen doen, met, met misvieringen, met brood en wijn en met klassieke liturgische teksten, dan kun je dat nog altijd doen met universeel spirituele waarden, die dus bij gevolg heel veel mensen kunnen herkennen. Zowel boeddhisten als niet-gelovigen zelfs, als katholieken, als protestanten, als eh, heb ik al gezegd, boeddhisten, ja. Eh, heb ik al gezegd. Dus je kunt met heel veel mensen door dezelfde deur gaan als je die doorsneden maar vindt waar spiritualiteit elkaar raakt. Maar u doet dat via onder andere meditatie, heb ik ook gelezen. Ja, als mensen niet meer bidden, en ik begrijp wel waarom ze niet meer bidden, want dat betekent dat je naar de kerk moet, want daar komt je bidden zogezegd. Eh, mensen hebben nu door dus in, de, in hun eigen stille kamer ook kunnen mediteren. Dus het mediteren zou je kunnen stellen vervangt stilletjes aan het gebed. Dus is zeggen, mediteren kan je ook gebed noemen, maar het is een andere vorm. En dat is voor mij ook weer als diaken een kans om via een nieuwe vorm die aanslaat vandaag, waar mensen zelfs naar vragen, waar kun je mediteren? Dan kan ik erop antwoorden, in onze kerk kun je mediteren, ik spreek dan over duffel. In onze kerk kan je drie keer per week komen mediteren in de ochtend en dat kost je geen frank. Er zijn heel veel plaatsen waar je wel kan mediteren en moet je, moet je ze wel neerleggen. Met alle begrip, want zij moeten natuurlijk ook leven. Maar ik leef, ik word betaald vanuit de kerk en al die dingen, die nieuwe dingen, zoals meditatie, doen wij dan erbij. Mhm. Eigenlijk in de plaats van. En wat verstaat u dan onder de term affirmatie? Ja, wij, doen aan meditatie, maar ook aan affirmatie. Affirmatie, dat is weinig gekend, vermoed ik, tenzij dat mensen al spiritueel actief zijn. Affirmatie, dat is ook, eigenlijk is dat een andere vorm van bidden ook. Zoals je weet, meditatie is een zeer stille vorm van gebed. Het is een beetje vertoeven in de volheid die je omringt. En dat doe je zonder woorden en dat kan je in alles stilte doen. Dat is nu heel kort gedefinieerd. Affirmatie is wanneer je denkgeest gaat gebruiken, je verstand gaat gebruiken en waarbij je zegt: Wat ik werkelijk wil, is bijvoorbeeld meer liefde in mijn gezin, of meer liefde in mijn werkomgeving, of meer liefde in de buurt, of meer warmte enzovoort. En dan ga je dus affirmatief die dingen al zeggen, alsof ze er al zijn. Je zegt, nog voor je het ziet, zeg je al wat je verlangt. En door het te zeggen, begin je te vertrouwen, dat door te zeggen, dat je de kans bevordert dat er ook meer liefde komt. En dat is eigenlijk geënt op een Jezus-uitspraak die zegt, die klinkt als volgt, bid alsof je reeds ontvangen hebt. Dat is iets dat je in de kerk nooit opnieuw zult horen. De kerk van Jezus, zou je kunnen zeggen, zegt dat nooit. De kerk is daar niet mee bezig. Maar Jezus wel, de bron, die zegt, je moet bidden alsof je reeds ontvangen hebt. Dat is affirmatief gebed. En, eh, een bespelen, bijvoorbeeld met muziek, zingen en zo, is dat ook een vorm van mediteren, van, van affirmatie? Ja, je kan, je kan de stilte ook een geluid geven. Hè. Dus je kan ook een soundwave eh, eh, plaatsen binnen het, eh, binnen het mediteren. Mensen denken wel eens, meditatie, daar heb je volledige stilte voor nodig. Een soort hermetische stilte. Hoe stiller, hoe beter. Maar we moeten leren ontdekken dat de natuur dat tegenspreekt. De natuur zegt, luister naar de stilte. Dan hoort je de krekels. Als je geluk hebt. Maar meestal hoort je ook de voorbijrijdende auto's van een dorp verder. Je mag zelfs in een, op een rustige plaats dat is, al, dat is al meer dan de natuur, dat is al de mens. Maar goed, de natuur is nooit hermetisch stil. De mens kan dat wel veroorzaken in een soort booth, hè, om opnames te maken. En we kunnen koptelefoons opzetten, maar de natuur is nooit hermetisch stil. Dus meditatie is het onderkennen dat er geluid kan bestaan op het canvas van de stilte. Dat is, en, dan kun je dus ook zingen. Dan zou je ook kunnen geluid maken. Hè. Ambient music wordt daarvoor gemaakt, hè, om een soort sfeer van stilte te genereren. Eigenlijk is het contradictorisch of paradoxaal. Je maakt geluid en met het geluid toon je de stilte. Maar als, als alles verdwijnt, als het puur hermetisch wordt, dan worden wij zelfs ongemakkelijk. Want dat, dat, dat, dat trekt je oren vacuüm. Dus meditatie kan zeker een aantal elementen bevatten. Daar kan je heel veel dingen mee doen. En affirmatie is het gebruik maken van je denken. Wat wil ik? Wat zal ik vooropstellen? Laat nog één eh, one-liner erbij voegen. Je moet eigenlijk wat je wenst te verkrijgen, voor de spiegel van het leven houden. Want de spiegel van het leven geeft altijd terug wat jij ervoor houdt. Dat is mooi gezegd. Eh, tot welke doelgroepen of van mensen richten jullie eigenlijk zich? Ja, mensen moeten uh, eerst ze moeten levend zijn. Eh, <laughs> <laughs> en ze moeten het leven wensen te beschouwen. Mensen, <clears throat> om het nu negatief uit te drukken, als je enkel het leven beschouwt doorheen het tv-scherm en daarmee je avonden vult, dan kan je bij ons niet, ja, dan ga je bij ons niet zo terechtkomen. Eh, niet terecht kunnen zou je kunnen zeggen, want je hebt al iets. En wij zeggen dus de mensen die zeggen, ik kan het scherm ook eens uitschakelen, kan de stroom van informatie een keer afzetten, die kunnen dus, eh, eh, die kunnen dus komen. Mensen, ik zeg altijd van, kijk, je moet van mij niet katholiek zijn. Je mag zijn wat je bent, als je het kan labelen, mag je het label gebruiken of achterwege laten. De enige voorwaarde, het is wel grappig, want we heten unconditional en dat is onvoorwaardelijk. Ik zeg altijd, voor de onvoorwaardelijke verwelkoming is er één voorwaarde, namelijk dat je het leven wenst te beschouwen. Met andere woorden, kijk eens naar de dingen die je omgeven. En als je dat wilt doen, als je het leven wilt ondervinden, beleven, bewust beleven, en zelfs vieren, dan kom je terecht, dan kan je zeker terecht bij Unconditional Celebrations. Mhm. Dus eigenlijk iedereen kan aansluiten? Absoluut iedereen. En, en hoe lang zijn jullie hier al mee bezig? Ja, ik was dus gewijd in 2016. En dan dacht ik bij mezelf van, ik ben dus geen priester. Ik ben wel diaken. En een priester is gekenmerkt door het doen van de mis. En de mis doe je door de hostie omhoog te houden. Ik zeg het nu heel kort door de bocht. Hè. Als je iemand de hostie ziet omhoog heffen, dan is dat geen diaken. Dan is dat een priester. Wel, die priester die wordt dus gewijd. En vanuit die wijding weet hij, ik moet de mis doen. Hè, kort door de bocht zou je kunnen zeggen, dat is al wat hij moet doen. Hè. Maar een diaken weet één ding. Na zijn studies, na zijn wijding, mag hij de mis niet doen. De vraag is dan, wat doet hij dan wel? En dan zegt men, je kan geen viering doen met het brood. Dan doe je maar een viering met het woord. Dat noemen ze woordvieringen. Dus ik wist wel, ik ga een woordviering doen in de toekomst. Alleen wist ik nog, toen nog niet welke soort woordviering, welke kleur, welke inhoud. En daar ben ik naar op zoek gegaan. En uiteindelijk is het uitgemond in die unconditional viering, waar we dus het woord inderdaad ook centraal in het, in het concept plaatsen. Een stukje woord van 20 minuutjes maximum. Maar om, omcirkeld door muziek, door meditatie, affirmatie, door ontmoeting, door eh, live muziek, live muzikanten. Ehm, en op het einde zelfs een klein moment van dans in de kerk. Dus je voelt al die elementen samen. Ehm, en dus een diaken zou bijvoorbeeld dat kunnen doen. En, en, en ik heb dat gekozen om te doen. En heb ontdekt door het te durven doen dat er ruimte is, zelfs in de klassieke kerk, om dit nu te doen. Mhm. En zijn er nog een aantal events in de pijpleiding? Bijvoorbeeld ook hier in Limburg. Ja, ik heb een, een heel goede band met Harmieke en Mikwel. Hè. En daarom ben ik ook hier natuurlijk, hè, maar we kennen elkaar. En ze zijn komen kijken, de lange afstand afgelegd van Hasselt naar Duffel. Wie doet dat zoiets? Hè? de meeste Vlamingen zeggen dat is te ver. Dat zegt hem elke keer. Hè? Ja, dus eh, als ze daar zijn ook, eh, in Duffel, ter plaatse, zo, als er nieuwe mensen zijn of mensen die al een tijdje komen, kijk, die mensen daar komen speciaal uit Limburg, het ja. helemaal, helemaal uit Hasselt. Ze dus toon aan dat, dat, de liefde er alles voor over heeft. En dat ze dus niet moeten klagen als ze, als ze maar van het Mechelen moeten komen. Hè. <laughs> dus jullie zijn het extreme voorbeeld van, van eh, dat, dat, dat mensen de weg vinden. En zo zijn we elkaar tegen het lijf gelopen. Eh, nu, kan Harmieke nog meer over vertellen. Misschien doet ze dat wel straks. Eh, maar in ieder geval, zij hebben geproefd, ze hebben ondervonden, ze hebben, ze hebben het meegemaakt en ze zeggen... Ze hebben wat suggesties gedaan van, Rob, kan er niet een paar, kunnen we niet een paar dingen doen in, in onze streek? En ik zeg, ja, waarom geen unconditional bijvoorbeeld? We kunnen veel meer doen dan unconditional, maar ook unconditional. En we zijn toch al eh, een beetje op zoek gegaan. We hebben al in, zelfs meer zeg, we hebben al in unconditional in Wellen gedaan. Een succesvol moment, moet ik zeggen, een mooi moment. Eh, in de bottelarij. Mhm. Een geweldige ervaring. Misschien waren er sommige mensen bij van hier. Er komt nog eentje aan binnenkort ook. Hè? Kijk eens aan. Dus, en, en nu gaan we aan het kijken van willen, moeten, we, moeten we dat daar bestendigen? Of moeten we op zoek, zoals in Duffel, naar een kerkgebouw om dan die cont, het contrastervaring groter te maken door in een kerkgebouw licht te gaan gebruiken en muziek en dans? Of moeten we toch ergens anders doen? Dus we zijn nog een beetje aan het zoeken, samen met Miguel en Harmieke, waar gaan we landen hier in Limburg? voor hen zou het goed zijn dat het Hasselt was natuurlijk. Ja, de Heilige hier eh, bijvoorbeeld. Hè? Ja, als, als ze niet voortijdig gesloten wordt. Ja. Kijk, zijn ja, die dingen die gebeuren in de, in de huidige toestand van kerken. Ja. Nu, de song die je gebracht heeft, Phil Collins in The Air of Tonight, eh, was die geïnspireerd op iets of eh, heeft u die spontaan gekozen? Ja, het is eerder, eerder spontaan. Het is... Eh, er zijn elementen van het tekst die perfect toepasbaar zijn. Hè. I can see it coming in the air. Hè. Dat is een airplay, dat is natuurlijk een radiosignaal. Hè. En eh, I've been waiting for this for all my life. Ik weet niet of Miguel dat zou bevestigen, maar daar kan je toch wel iets mee doen. Andere negatieve elementen van het lied gaan we helemaal niet onderstrepen, want het gaat eigenlijk over een scheiding. <laughs> ja, Phil Collins heeft daar heel veel ervaring mee. Ehm, maar goed, eh, hij heeft er ook veel geld mee verdiend. Niet met de scheiding natuurlijk, hij heeft daar geld mee verloren. Uh, <laughs> Maar in ieder geval, er zijn elementen die toch wel bruikbaar waren. En laten we zeggen, het is altijd goed om een evergreen te brengen. Dan zeggen de mensen, ah, dat ken ik. Ja, oké. Okay. Dankjewel, wel, uh, voor jouw inspirerende woorden. Eh, en nu zijn we eigenlijk aan het eh, moment gekomen, het mooie moment om de baby Soundwave te gaan eh, inzegenen. En we hebben een diaken hier in de buurt. Dus Rob, ben je bereid om dit te doen voor ons allemaal? Ja, zeker. En hoe gaan we dat doen? Ik ga alvast een achtergrondmuziekje zoeken. Ik had daar speciaal iets voor voorzien. Ah, voilà. Ik ga eens kijken of dat... Een feestelijk muziekje. Ja, ja, ja, het is een achtergrondmuziekje gewoon. Of Miguel, willen we eerst nog een lied zingen om dan dat te doen? Dan... zingen? Gaat jij een liedje zingen? Ah, dat is goed, als jij wilt. Ja, dan, doe eh, maar. ja, dat allemaal. Oké. The stage is yours. Dank u wel. <laughs> Gaat dat ook een surprise worden? Wat Wat zeg je? Gaat dat ook een surprise worden? of zijn? Voorlopig is het zeker een surprise, want dat laat niet. <laughs> Spannend, om de spanning in te houden natuurlijk. Hè? Misschien wil iemand al een audio inspreken <laughs> voor het audiodagboek. Gaan we voor gaan? Mogen we zingen? doe maar, ja. Ga je gang. <clears throat> rows and flows of angel hair, ice cream castles in the air, feather canyons everywhere. I've looked at clouds that way, but now they only block the sun. The rain and snow on everyone so many things I would have done, but clouds got in the way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, and still somehow it's clouds, illusions I recall. I really don't know clouds at all. moons and Junes and Ferris wheels. The dizzy dancing way you feel as every fairy tale comes real. I've looked at love that way, but now it's just another show. You leave him laughing when you go. And if you care, don't let them know. Don't give yourself away. I've looked at clouds from both sides now, from give and take, and still somehow as lies illusions I recall. I really don't know love. tears and fears and feeling proud to say I love you right out loud. Dreams and schemes and circus crowds. I've looked at life that way. But now old friends are acting strange. They shake their heads and they say, You've changed. But something's lost, but something's gained. Living every day, cause I've looked alive from both sides now, from win and lose, and still somehow it's lies, illusions I recall. I really don't know life, and I hearts and life from both sides now, from up and down, and still somehow it's life's illusions I recall. I really don't know life.